Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee Willem II-supporters die een Feyenoord-fan van de tribune gooiden... moeten de gevangenis in. De rechter veroordeelde een van de supporters tot drie maanden cel. Omdat hij nog in de proeftijd zat van twee eerdere veroordelingen... komt er nog eens tweeënhalve maand bij. Een andere supporter moet twee weken de cel in. Twee anderen kregen werkstraffen van 60 en 40 uur. Een Feyenoord-fan werd in oktober tijdens Willem II Feyenoord aangevallen... toen hij in een thuisvak juichte voor een Rotterdams doelpunt. De Amerikanen zijn bezig met een heksenjacht tegen Rusland. Dat is de reactie van het Kremlin op een rapport van inlichtingendiensten CIA, FBI en NSA. Die zeggen dat president Poetin tijdens de Amerikaanse verkiezingen de computers van de Democratische Partij heeft laten hacken. Volgens een woordvoerder van Poetin is het rapport onprofessioneel en inhoudsloos. Overigens heeft aankomend president Trump voor het eerst gezegd dat het mogelijk is dat de Russen computers van de Democraten probeerden te hacken. MBO-studenten van onder de 18 kunnen sinds vandaag gratis reizen met het openbaar vervoer. 90.000 MBO'ers hebben een OV-studentenkaart aangevraagd, blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Dat bespaart hen 6 tot 700 euro per jaar. Gratis openbaar vervoer voor mbo'ers is volgens minister Bussemaker een lang gekoesterde wens die in vervulling gaat. In totaal hebben 120.000 studenten recht op een OV-kaart. Judoka Annika van Emden zet een punt achter haar topsportcarrière. Vorig jaar won ze in Rio de enige Olympische judo-medaille voor Nederland. Brons in de klasse tot 63 kilo. Op haar website zegt Van Emden dat voor haar gevoel de cirkel rond is... nu haar Olympische droom werkelijkheid is geworden. Het weer nog, bewolkt en op steeds meer plaatsen regent, wordt 3 tot 6 graden. Morgen af en toe zon en aan zee kans op een bui. Vanaf woensdag wisselvallig met veel wind.